met het NOS Journaal. De explosieven op het stadion van FC Groningen. Het filiaal moest eerder vanmiddag worden ontruimd vanwege een bommelding. Begin vorige maand werd bij een filiaal in de stad een explosief onschadelijk gemaakt. Bij een andere jumbo in Groningen ontplofte vorig weekend wel een explosief. Dat veroorzaakte schade aan een kozijn. De politie beschikt over beelden van een mogelijke dader. Die zouden komende dinsdag worden vertoond en opsporing verzocht. Maar de politie wil ze nu zo snel mogelijk openbaar maken. Op de A28 bij Strand Nulde is een vrachtwagen met 19 ton zalm gekanteld. In de richting Amersfoort is de weg waarschijnlijk nog tot 8 uur vanavond dicht. De vrachtwagen ligt op de vluchtstrook en blokkeert ook de rechterrijbaan. Om de lading te kunnen bergen is de snelweg helemaal afgesloten. Het verkeer in de richting van Zwolle heeft er ook last van. Er staat een kijkersfile van enkele kilometers lang. De ANWB raadt automobilisten aan om te rijden via Apeldoorn. De Nederlandse kust is populairder geworden onder buitenlandse vakantiegangers. Vorig jaar bezochten ruim 2 miljoen buitenlanders onze kust. En dat is een stijging van 200.000 vergeleken met het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Het bureau denkt dat die toename te maken heeft met de campagnes die ze hebben gevoerd in België en Duitsland. Vorig jaar kwamen in totaal 350.000 Belgen en bijna anderhalf miljoen Duitsers naar onze kust. De Serviër Novak Djokovic heeft zich voor de derde keer in zijn loopbaan geplaatst voor de finale van Roland Garros. De nummer 1 van de wereld won in vijf sets van Andy Murray. De partij werd gisteravond wegens invallende duisternis en dreigende regen bij 3-3 in de vierde set gestaakt. Djokovic neemt het morgen in de finale op tegen de Zwitser Stan Wawrinka. Het weer vrij zonnig en droog. Het is 17 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog en geregeld zon. Het wordt dan tussen de 17 en de 21 graden.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 But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. made him come directly home right after. sfeer hier bij ZFM. Allemaal een hele goede middag. Mijn naam is Fredij. En eh, ja, we gaan weer eh, twee uurtjes eh, lekkere muziek draaien. Waar waren we al mee begonnen natuurlijk. En ja, Albert-Jan en, en Rob natuurlijk. Bedankt voor de voorgaande uurtjes. Ja, daar heeft u weer kunnen genieten van muziek, sport en dergelijke. Ja. En even kijken hoor. Wat gaan we doen? Ja, we gaan een, een ander lekker plaatje draaien. We blijven een beetje in de zomerse sfeer. Hè? dat is eh, een plaatje van eh, Jimmy Cliff en Sunshine Reggae. Sunshine, sunshine in the music, sorry. zomerse klanken van Jimmy Cliff. Hier bij ZFM. Goedemiddag. Entertainment for you. En dat allemaal met uh, Fred achter de knopjes tot, eh, tot en met de klokjes van 7 uur. En eh, we gaan verder met een lekkere plaat.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 Shalalali. Ik ben vergeten waar ik dit liedje heb gehoord in de zomerzon. Ik geloof dat het toen daar met jou op het strand was in Lissabon Of was het daar toen in Parijs Achter een koep vers mokka ijs Het kan nog zijn dat het was met z'n twee boven zee in die luchtballon Was het waar je me diep in mijn ogen keek in die volle tram Of was het toch toen die straatmuzikant op het plein daar in Amsterdam Misschien een feestje op het strand, daar op ons je aan Of was het vorig jaar, daar bij die paal en kraan in Volendam? Shalali, shalala, shalali, shalala, het gaat niet uit mijn kop. Shalali, shalala, shalali, shalala, ik sta er zelfs mee op. Ik ben verliefd op jou, daarom vergeet ik alles gauw, weet ik het niet meer. Shalali, shalala, shalali, shalala, zo gaat het toch weer. nog zijn dat ik samen met jou in een vliegtuig naar Oslo zat? Of klonk het uit een café in zo'n straatje, ik was ooit in Trinidad? Of was het met een goed glas wijn, op dat terrasje in Berlijn? Of was het Moskou waar ik mijn eerste kus van jou heb gehad? When Your Heart Is Weak. En daarvoor hoorde u natuurlijk Amy Winehouse met Back to Black hier bij ZFM Zandvoort. Allemaal hele goede middag. Mijn naam is Fred Heij en u luistert naar Entertainment for You.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 Uh, ja, ja, wat gaan we doen? We gaan nog een plaatje draaien. En eh, ja, dat is een lekkere gouden oude uit de, uit de oude doos. En Boney en The Rivers of Babylon. Goedemiddag. plaat. Destijds in de, in de top 40 nummer 1. Enrique Iglesias was dat. En Tired of Be Sorry. Ja, en dat allemaal hier bij CFM Radio. En dat allemaal eh, ja, op deze mooie zomerse dag eigenlijk wel. Gisteren was het een beetje te. Maar goed, eh, een paar minuten nog eh, voor het nieuws van 6 uur.